Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het kabinet praat de komende dag verder over nieuwe asielafspraken. De partijen waren afgelopen avond uren bij elkaar voor extra overleg... over maatregelen die de asielinstroom moeten inperken. Ze praten daar al maanden over, maar komen er niet uit. Vlak voor het zomerreces voert de VVD de druk flink op... Dinsdag zei de partij dat het wat hem betreft voor komende vrijdag afspraken moeten zijn gemaakt. Anders wordt binnen de VVD zelfs een snelle val van het kabinet niet uitgesloten. Treinreizigers moeten ook de komende dag nog rekening houden met beperkingen op het spoor. Vooral in het noorden van het land. De verwacht dat de treindienstregeling in het grootste deel van Noord-Nederland kan worden hervat. Maar waarschuwt wel voor vertragingen of uitval van treinen. Storm heeft zware schade aangericht op het spoor. ProRail verwacht vannacht alle bomen en takken weg te halen en alle bovenleidingen te repareren. Alleen rondom Groningen zal er nog wat meer tijd nodig zijn. In de haven van Vlissingen is een partij van 15.000 kilo cocaïne gevonden. Het is volgens het OM de grootste partij drugs die tot nu toe dit jaar in Zeeland is gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met bananen die al was gelost van een schip in de haven van Vlissingen. De drugs zijn vernietigd en er is nog niemand opgepakt. Het weer vannacht verloopt rustig. De wind valt uiteindelijk helemaal weg en het klaart op bij 3 tot 11 graden. De komende dag af en toe zon, maar ook een bui.